Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In de Libische gevechten door te gaan. Journalisten en ooggetuigen melden raketexplosies en beschietingen. En volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera zijn er zeker 25 doden gevallen. Volgens een arts in Misrata zijn er ook slachtoffers gevallen... doordat de troepen van kolonel Gaddafi landmijnen hebben achtergelaten... die soms zijn vastgemaakt aan lijken die op straat zijn achtergebleven. In Bulgarije heeft een automobilist zes voetgangers doodgereden... De automobilist van 23 had pas twee maanden zijn rijbewijs en reed rond middernacht met hoge snelheid door een stadje in het zuiden van het land. Toen hij een paal raakte sloeg de auto over de kop en botste op de groep voorbijgangers. De zes doden zijn allemaal tussen de 17 en 19 jaar. Het is nog nooit zo warm geweest met Pasen als dit jaar. Bij het KNMI in de beeld is het kwik gestegen tot boven de 25 graden. Het vorige record dateert uit 1949, toen het in het paasweekend 24,5 graad werd. Toen viel Pasen overigens een week eerder. Wielrenner Philippe, wielrenner Gilbert heeft ook de klassieker Luik-Bas-Naken-Luik op zijn naam geschreven. De Belg kwam na 255,5 kilometer als eerste over de finish, net voor de Luxemburgse broers Andy en Frank Schleck. Het was de vierde overwinning van Gilbert in anderhalve week tijd. De strijd om de titel in de eredivisie ligt weer open. PSV verloor vanmiddag van Feyenoord met 3-1. In Amsterdam juichten de Ajax-fans om de Rotterdamse doelpunten. Ze zagen hun eigen ploeg met 4-1 winnen van Excelsior. Door de nederlaag van PSV blijft FC Twente, dat vrijdag van ADO Den Haag won, bovenaan staan. Ajax klimt door de overwinning naar de tweede plaats op één punt van Twente en PSV zakt naar de derde plaats op drie punten van de koploper. De wedstrijd tussen Utrecht en Vitesse eindigde in 4-2. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm en vannacht wordt het uiteindelijk een graad of 8.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 En op de A12 Den Haag-Utrecht tussen de knooppunten Prins Klausplein en Gouwen. Tot zover de verkeersinformatie. máquina bailando, vamos todos a la Eh, hier in de studio en uh, nu komt ze toch wel een beetje terug. Luna en uh, Famos de la Playa. Wat een heerlijk zomerplaatje en dat past ook echt bij dit weer, Rudy. Wat een heerlijke week was dit. Zeker weten. Het is zo, zo lekker. Iedereen is vrolijk. Je wordt vrolijk wakker en dat is zo lekker, hè? Alle vrouwen zijn mooi met dit weer. Dat is, dat is echt zo. <laughs> Dat is echt serieus ook. ja, het, ja, weet je wat het mij echt opvalt? met dit weer zijn alle vrouwen gewoon mooi niet alle, Roy. Nee, ook alle. <laughs> Maar heel veel wel. En dan zie je ze in de winter en dan denk je van, nou, dat eh, valt best wel tegen. <laughs> Ik vind jou ook nu knapper. hoor. Ja? Nee. Nee? Nee, grapje. Ah. <laughs> hey, ehm, je hebt een lekkere week gehad of niet? Ja, het was eh, zeker een eh, heerlijke weekje. En ja, het hele van de zon, natuurlijk grote. Neem aan, jij aan jouw kleurtje ook Oh, je ziet het ook? Ja. Ja, ja, ja. ja. Ik ben eh, veel eh, buiten geweest. Eh, vorige week bleker dus. Ja, nou ja. Ik was vorige... Ik ben, ja, ik ben veel buiten geweest. Stage buiten gehad, gevoetbald en dat soort dingetjes. Ja. Dus ja, ja, ik, heb geschilderd. Je hebt geschilderd? Ja, op het Gasplein hier. Wat heb je geschilderd dan? Ja, dat kan ik niet op de radio zeggen. Maar ik moest iets, ik moest iets schilderen op het Gassersplein. Je bent dan niet met graffiti bezig, hè? Nee, dat niet. Dat hoort wel uit skate-event die eraan zit Oké. Oh ja, tuurlijk. Ja, daar ben ik ook even geweest op de skatebaan. Om even te kijken van eh, hoe het eh, allemaal eh, in elkaar gaat geflanst worden. Want zoals iedereen weet, vorige week of twee weken geleden vertelde ik dat, dat de skate-event op het op de skatebaan bij de Van doorgaat. Voor de eh, tijd voor de meivakantie. Hartstikke leuk. En eh, ja, daar hoort ook Peffity bij. Dus eh, ja. ja. over die gesproken. Wie weet kunnen we daar ook wat mee gaan doen. Dus, zo. Ja, zeker doen. Kijken of hij nou van barbecue is. En we gaan ook even bellen met de nieuwe we of de weekwinnaar van vorige week. Danny Nicolai. Niet La, maar Lai. Ehm, die gaan we proberen bellen. Ik heb geen afspraak met hem. Dus we gaan hem gewoon even proberen te bellen. Vertel even wat hij, waarvan hij bekend is. Tenminste, waar hij misschien van bekend wordt. Ja, van de vijfde topper, hè? Yes, dus eh, ze zijn eh, bezig met de zoektocht naar de vijfde topper. En eh, waar heel veel bekende mensen aan meedoen, maar ook onbekende mensen. Waaronder de Zandvoortse Dindy, hè, die we vorige week hebben laten horen. En ze staat gewoon op nummer 27. Zo. Dus van de, de, de, de honderden inzendingen tot nummer 27. Dus dat is wel knap. En ehm, Danny ja, eh, die heeft ook meegedaan en eh, die stond steeds op nummer 1. En eh, die is dus ook naar geworden afgelopen. Nu is er alweer een nieuwe, Wesley heeft dat geworden, die kent nog niemand. En we proberen die over twee weken in de uitzending te hebben. Maar zometeen proberen we eerst Danny even te bellen. En ehm, ja, voor de rest een nieuwe single van de Toppers gaan we deze uitzending ja, laten horen. Veel nieuwe muziek, waaronder de nieuwe single van Jacqueline Govert en Alan Clark. Ook de nieuwe van Crystal, Bottles heet die. En ehm, ik heb wel een grappig van een fragment gevonden van ehm, eh, Dumpert. Stond op dumpert.nl. Een, ehm, ja, een man die speelt piano, maar die speelt allemaal eh, hardcore classics van vroeger. Dus Rainbow in the Sky. Eh, Ik ben Have You Ever Been Mellow en dat soort dingen. En wat we ook nog even gaan beluisteren is... Ehm, ja, er is een soort nieuwe Paul Potts, maar dan iets anders. <laughs> Opgedoken in, in, eh, in, in, Engeland. Greatest But Got Talent was het. Ja. Michael Collins heet hij en hij doet fast car van uh, Tracy Chapman. Enorm knap. Ja, ik ben benieuwd. Ja, heel erg leuk. Nou, en dan eh, natuurlijk heel veel zomerse muziek, want dat past er natuurlijk helemaal bij.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 Mas que sai da minha frente que eu quero passar. ¡Ah! voor je. Terwijl de barbecue nog nasmeelt en de zon ondergaat. En je draait dit nummer, dat is toch lekker. De originele versie van dit nummer was al zeker lekker, maar eh, toen, eh, toen hoorde ik eigenlijk deze lounge remix. Als die opzet terwijl de zon langzaam ondergaat, is het natuurlijk heerlijk. En daarvoor hoorde je natuurlijk eh, Sergio Mendes en de, de Black Eyed en die eh, Sergio Mendes, ehm, <clears throat> het liedje is al wat langer, wat ouder eigenlijk. Hij eh, nam dit nummer op in 1966 met zijn band Brazil 66. En had er, eh, ja, hoe kan het ook anders, een regelrechte wereldhit mee. Sergio maakte nog decennia lang platen en uh, Maskenade kent vele, vele uitvoeringen. In 2006 kwam een nieuw album van Sergio uitgenaamd Timeless. Hierop natuurlijk met veel meer samenwerking. Maar deze nog wel het bekendste Sergio Mendes samen met de Black Eyed Peas. En zometeen natuurlijk de nieuwe single van de toppers. En natuurlijk het interview met Danny Nicolai. Like you, see right through me and make it easier van de toppers. De nieuwe single die gratis te downloaden is via www.5minuten.tv. Waar ook trouwens auditie voor gedaan kan worden om vijfde topper te worden. Ik moet u alleen helaas <laughs> teleurstellen. Het beloofde interview met Danny Nicolai eh, moet waarschijnlijk eventjes wachten. Want eh, het telefoonnummer is een keertje kwijt. Wat een vreselijke plaat. Ja, jij durft hem niet af te kondigen, hè? Ik durf hem gewoon niet af te kondigen. Dat, dat, haal ik niet over mijn mond. Eh, maar dit is eh, de toppers eh, intro voor eh, dit jaar. tijdens het concert gaan ze hiermee openen. En ja, alleen maar hartstikke leuk, vind ik. Het heeft wel met het thema te maken, maar ik vind het inderdaad niet een toppers singeltje.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 Ik heb het hier over eh, Michael Collins nou ja, nog niet heel bekend, maar eh, hij ziet eruit. Nou, laten we zeggen, hij komt eh, eh, een auditie doen en normaal kleed je heel netjes. Nou ja, hij heeft een oranje trui aan en gewoon een lijkt wel een joggingbroek. En hij werkt bij een, een, computerbedrijf. Nou, dan zou je denken, nou dat wordt niet heel erg succesvol. Totdat hij gaat zingen. us somewhere Any place is better Starting from zero, got nothing to lose Maybe we'll make something Me and myself, I got nothing to prove Wow I brilliant Love You got a fast car It's fast enough so we can fly away We gotta make a decision Or we can stay here, live and die this way driving, driving in your car Speed was so fast, felt like I was drunk City lights stayed out for us Your arm felt nice wrapped around my shoulder And I, I had a feeling that I belong And I, I had a feeling I can be someone Be someone, be someone Ja, goed hè. Michael Collins, hij is te checken op, uh, op YouTube. En, uh, leuke auditie. Britain's Talent. En dat is zo'n geweldig talent. Michael Collins dus hier bij Entertainment View.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 En daarvoor de Lief en Wonder Woman. Ook, eh, ook zo'n lekker plaatje, vooral met het eh, zomerse weer. Ja. Crystal ken je vast wel, bekend van de hit um, The Golden Days, heeft een nieuwe single uit en die is oh zo lekker. En de single heet Battles. You were cool, yes you were. Lekker zeg, Stevie Wonder. En isn't she lovely? En we gaan even een kort een aantal berichten doornemen. Roy van Buringen. Ja, Rudy Nicolai La um, <laughs> ja, Frans-Duits verovert de troonpositie met een eigen single. Eh, Frans-Duits heeft met zijn single Morgen is pas morgen de eerste plek behaald in de single top 100. Dit, heeft, dit is de eerste keer in zijn carrière dat de volkszanger de hitlijsten aanvoert. Het nummer is geschreven door Nick Schilder en Roel van Velzen voor het even kijken, Waalkaderfeest. Een jaarlijks evenement van aan de Waal met het slotconcert van Duits op, eh, op 28 eh, mei. Ja, die Frans duits doet het toch zo ontzettend knap, hè? Ja, die, die eh, heeft natuurlijk al vaak hoog in die hitlijsten gezeten. Voor dit keer op nummer 1. Ja, Heel leuk. En het volgende, uh, Kane. Weinig bands kunnen wel een hele avond vullen zonder alleen maar, ja, met eigenlijk alleen maar singles te draaien. Eh, er is één band die dat eigenlijk wel kan. En dat is dus Kane. De Haagse rockband hield eh, vrijdagavond in het Rotterdamse Ahoy met gemak 2,5 uur lang het publiek zoet met al hun hits. Eh, nou, dit concert werd gaan houden naar aanleiding van een verzamelalbum van alle uitgebrachte Kane-singles. En ze staan dus drie keer in Ahoy en ze zijn alle drie gewoon uitverkocht en terecht. singles Only concerten, zo heet het. De band eh, trapte de show van vrijdag af met eh, Where Did I Go Now, waarna de een hit naar de andere volgde. Rain Down Me, Hold On The World, So Glad You Made It, Damn Those Eyes en No Surrender. De band oogde energiek en had er duidelijk zin in en er was een uh, videowal over de gehele breedte van het podium opgezet en een scherm waarop foto's en de band door de jaren heen werden geprojecteerd. En Bent Sanders stond in het eh, voorprogramma, hè? Ja, dat klopt inderdaad. Want eh, dat, dat heeft hij natuurlijk eh, gewonnen bij de Voice of Holland. Nog even één berichtje gewoon. Joop van den Ende maakt een theaterversie van Rocky. Joop van den Ende en Sylvester Stallone werken samen met een musicalversie van de film Rocky. Het... Ehm, dat zegt de woordvoerder van Stage Entertainment, het eh, productiebedrijf van Van de Ende. Rocky betekende in 1976 eh, eh, de doorbraak voor Van Stallone voor het grote publiek. Even over Kane dus nog. in 2004 bracht ze het album What If uit. En er staat één nummer op en dat hebben ze toch wel goed gezien. My best wasn't good enough. Let's say I'm feeling better Let's say I'm feeling fine Let's say I give you all I had And now I'm out of time And it aches and it hurts And it burns Oh, it kills me Don't you call me baby Just don't pretend you care Save your sorry for yourself When Judas takes you there And he will take you there oh, yeah. Once I really believed There was nothing out there for the lost and lonely But a voice in my head kept Dat ze drie keer Ahoy hebben volgekregen. Kane and My Best Wasn't Good Enough. En eh, wat een heerlijke plaat is dat. Zometeen zijn we terug naar het nieuws. Ehm, met onder andere het uh, tweede uur popstar Henry. Ook een leuk fragment van een, eh, van een man die ehm, allemaal klassiekers, hardcore klassiekers uit de jaren 90 nadoet. Dat allemaal met zijn piano. Dat is zometeen. Maar nu eerst gaan we een nummer. Misschien wel een kleine guilty pleasure van me. Miley Cyrus. Ik schaam me er toch een beetje voor, maar ik vind het wel lekker. Party in de USA. I hopped up the plane at LAX with a dream my cardigan.